Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam is een man omgekomen door een ongeluk op een veerboot. Hij was aan het werk op de boot toen hij werd aangereden door een jeep. Het slachtoffer is vrijwel direct aan zijn verwondingen overleden. En over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de buurt van station Den Haag Centraal protesteren ongeveer 100 mensen... moslims en niet-moslims tegen het boerkaverbod dat begin deze maand is ingegaan. Tientallen demonstranten zijn gesluierd. Onder de betogers zijn ook politici als Sylvana Simons en Arnoud van Doorn... die vroeger bij de PVV zat, maar nu moslim is. de actievoerders vinden dat het boerkaverbod juist vrouwen onderdrukt. Kappersorganisatie Anko probeert afspraken te maken met gemeenten... over het weren van thuiskappers. In zes plaatsen is dat al gelukt, zegt de organisatie. Anko is bang dat de gewone kapsalon verdwijnt door de thuiskappers. Ook zouden ze zich niet altijd aan de regels houden. Oud-verzetstrijder Loek Kaspers is overleden. Ze zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet... en redde verschillende Joodse kinderen door ze naar onderduikadressen te brengen. Ook transporteerde ze vuurwapens en granaten voor het verzet. Na de oorlog schreef ze verschillende boeken over die periode... en bleef ze actief voor verzetsorganisaties. Loek Kaspers was 95 jaar. En over precies drie weken, op vrijdag 30 augustus... wordt bekend waar volgend jaar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. De twee overgebleven kandidaten, Maastricht en Rotterdam... hadden tot vandaag de tijd om de laatste gegevens door te geven. De NPO heeft gezegd dat de winnaar op een bijzondere manier bekend wordt gemaakt. Hoe dat precies gaat gebeuren, dat wilden ze er niet bij zeggen.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 you're spinning it. Rotate your body, come in love, you're spinning it. Rotate your body, come in love, you're spinning it. Make the trumpets blow.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl too. 嗯。

Tuesday. joining us for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. from around the world, 24 hours a day. as feel feet Another star, you fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see you